uur. van Kamp met het NOS Journaal. In Zuid-Duitsland worden nog altijd twaalf mensen vermist... na het dodelijke treinongeluk van gisteren. Het is mogelijk dat ze zwaargewond in het ziekenhuis liggen... en nog niet zijn geïdentificeerd. Maar volgens de autoriteiten is er ook een kans... dat er nog lichamen onder de gekantelde rijtuigen liggen. Het ongeluk gebeurde iets na, middag, na het middaguur... in de buurt van garmisch een keertje. Een regionale trein met 140 passagiers ontspoorde. Een deel van de wagon stortte van een helling. En zeker vier mensen kwamen om... en 30 inzittenden raakten gewond. Er is een tweede partij champagneflessen opgedoken... waarin vermoedelijk de harddruk MDMA zit. Het gaat opnieuw om 3 liter flessen van het merk Moët Chandon Ice Imperial... zegt het Federaal Voedselagentschap in België. In februari kwam de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... met een waarschuwing voor de betreffende champagne. Onderzoek had uitgewezen dat in een aantal flessen... met een bepaalde, bepaald serienummer vloeibare MDMA zat. Zowel in Duitsland als in Nederland werden mensen ziek van, na drinken ervan. En in Duitsland leidde dat zelfs tot een sterfgeval. Het Franse ministerie van Cultuur heeft de oud-directeur van het Louvre, Jean-Luc Martinez, op non-actief gesteld. Na zijn directeurschap werkte hij als werelderfgoedambassadeur, maar uit die functie is hij nu ontheven. Hij wordt verdacht van corruptie en betrokkenheid bij kunstdroof. Het louvre jaren in Abu Dhabi zou met medeweten van Martinez gestolen Egyptische archeologische vondsten hebben aangekocht. Bij die aankoop waren papieren vervalst. Martinez zelf ontkent. In Utrecht is een man aangehouden die wapens en nazispullen in zijn huis had liggen. Het gaat onder meer om werpsterren, een kruisboog, gasdrukwapens en een, een vlag met een hakenkruis. De 30-jarige man trok de aandacht van de politie toen hij te hard reed op de snelweg. Nadat hij aan de kant was gezet werden harddrugs en twee 9 mm patronen gevonden. En daarna werd ook zijn huis in Utrecht onderzocht. Het weer, het is fris, tussen de 8 en 13 graden... maar zodra de zon komt loopt de temperatuur snel op. Het wordt opnieuw een zonnige dag en het blijft droog.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 Gesprekken met mezelf in deze polo En daarbuiten bewegen zie me lachen op de foto. Maar aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Ja, aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Baby, ik besef de hele wereld gezien, ik was niet altijd even clean Ik weet dat ik je niet verdien Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd, ik was niet. Nu huil ik als een kind, geloof me, karma is een bitch Nu ben je liever solo, baby, liever alleen Maar toch hoop ik ergens dat jij me vergeet En als ik kijk op de crème, is het net of je leeft Ik blijf achter als een loser met wat vrouwen om me heen Gesprekken met mezelf in deze pool mensen zien me lachen op de foto. Maar aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Ja, aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Gesprekken met mezelf in deze polo.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 zal vandaag opnieuw over ons waken in waard en in kou. Spreid haar mantel over alle dagen, onze lieve vrouw. Zal vandaag opnieuw over ons waken. across the floor in your grandmama house. Hand on your mouth. You yell too much about the penny and this mechanic so uncanny. X-Men, X-Men, your ex-boyfriend should thank me that I took you off his hands. No, I can bring another beach to the sand. And no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please.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 I'm glad you got the chance to be honest. I'm happy for you. There goes years of my progress. You said I take too much space. Now I know what you meant when you said it. to cry. Had this look in your eye like you won. Oh, but I can't be surprised. You care less the more damage you've done. I'm glad you're working through all your issues. Projecting on me will never be the way to fix you. You said I take too much space, and right now I can't shake how it stung.